Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie krijgt steeds meer meldingen van eergerelateerd geweld. Vorig jaar waren er 619 gevallen waarbij geweld werd gebruikt... omdat de familie-eer geschonden zou zijn. In een kwart van de zaken gaat het om Syriërs. De politie vraagt zich af of er bij de inburgeringscursus... wel genoeg wordt gedaan om eergerelateerd geweld tegen te gaan. Het Israëlische leger zegt de Hamas-brigade in Rafah volledig te hebben vernietigd. De generaal die de operatie leidde zegt dat er meer dan 2000 strijders zijn gedood... en dat er ruim 13 kilometer aan tunnels is verwoest. Hamas heeft nog niet op de claim gereageerd. Opnieuw heeft een hoge Israëlische functionaris ontslag genomen... vanwege de Hamas-aanval op 7 oktober vorig jaar. Het gaat om de commandant van eenheid 8200... de bekendste inlichtingeneenheid van Israël. Hij zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen... omdat hij niet had kunnen voorkomen dat Hamas 1200 mensen doodde... en 250 mensen ontvoerde. In april diende het hoofd van de militaire inlichtingendienst als een ontslag in. Er komt geen tweede debat tussen Donald Trump en Kamala Harris. Trump zegt dat hij duidelijk het eerste debat heeft gewonnen... en dat een verliezer altijd meteen om een rematch vraagt. Volgens analyses klopt dat niet... en bleef Harris juist het beste overeind in het debat. Complotdenkers kunnen gaan twijfelen door een gesprek met een AI-chatbot... blijkt uit een wetenschappelijk artikel in Science. Aan het onderzoek deden ruim 2000 mensen mee... die geloven in één of meer complottheorieën. Na het gesprek met de chatbot waren ze 20% minder overtuigd van hun ideeën... en dat effect lijkt blijvend.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 Het Israëlische leger zegt de Hamas-brigade in Rafah volledig te hebben vernietigd. Meer dan 2000 strijders zouden zijn gedood en ruim 13 kilometer aan tunnels zou zijn verwoest. Hamas heeft nog niet op de claim gereageerd. Er komt geen tweede debat tussen Donald Trump en Kamala Harris. Tegen de analyses in zegt Trump dat hij het eerste debat heeft gewonnen... en dat een verliezer altijd meteen om een rematch vraagt. Het weer, eerst kans op buien, later wordt het vanuit het noorden droog en breekt de zon door.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 And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Heavy. Ooh, overdue. Give me some room. I'm coming. that's what's up. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better oh, hop in here.